5 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een wetsvoorstel aangenomen... dat de bezuinigingen op het postbedrijf moet terugdraaien. Daarnaast moet het bedrijf nog eens 25 miljard dollar krijgen. De democraten vrezen dat door de bezuinigingen... stembiljetten voor de presidentsverkiezingen per post niet op tijd zullen aankomen. Vanwege de coronacrisis is de verwachting dat veel Amerikanen per post gaan stemmen... President Trump is tegenstander van briefstemmen... omdat het volgens hem fraude in de hand werkt. Het wetsvoorstel moet nog door de Senaat. De kans is groot dat het daar sneuvelt. In Sint-Michiels-Gestel in Brabant is een dode man gevonden in een woonhuis. De politie heeft een verdachte aangehouden. De straat was afgezet en er is de hele avond onderzoek gedaan in het huis. De politie wil nog niks kwijt over wie de dode man is en wat de rol van de verdachte is. Ook is niet duidelijk hoe de man om het leven is gekomen. Wel zegt de politie uit te gaan van een misdrijf. In Israël hebben opnieuw duizenden mensen gedemonstreerd tegen premier Netanyahu. Ze willen dat hij vertrekt omdat hij verdacht wordt van corruptie. De demonstraties zijn al wekenlang aan de gang... en inmiddels leidt ook zijn aanpak van de coronacrisis tot kritiek en meer protest. In het centrum van Jeruzalem was geen toestemming voor het protest... maar toch waren voor de ambtswoning van Netanyahu duizenden mensen op de been. Ook stonden er betogers bij zijn huis in Tel Aviv. Het bedrijf achter de Chinese muziekvideo-app TikTok stapt naar de rechter... om een decreet van president Trump aan te vechten. Trump wil dat TikTok de Amerikaanse tak verkoopt aan een Amerikaans bedrijf... anders dreigt hij de app in de ban te doen... Volgens de VS kan de Chinese overheid via het moederbedrijf... bij gebruikersdata van Amerikanen komen. 100 miljoen Amerikanen gebruiken TikTok, vooral jongeren. Het weer verspreidt over het land kans op een bui. De temperatuur ligt rond de 16 graden. Overdag zon, stapelwolken en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 20.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 Gotta give myself some peace. Nobody wants that grief. yourself, let go, Come be a friend of mine Something that you don't know. Feel it creeping on me in the night. Pushing me to swim against the open tide, open tide. Oh, I fight, oh, I fight. It's not. recognize. I don't even recognize. battles, but now you make it hard for me to find a way out of this storm. Follows me above my head, and oh, it rains, oh, it rains. Yeah, yeah. Darker days, darker days. It's not me, yeah. I don't even recognize my heartbeat, yeah. Feel like I'm losing time. Here we go, here we go again. On the roads, on the road. It's not me, yeah. I don't even recognize. Yeah. It's not me, yeah. I don't even recognize giving up, so don't cry out for me. You're the one who made me leave. I'm not the one who said that we were done. rush far Every day I see these signals, know what they're all around, all around. But like everything in hindsight, don't know I'm staring down, staring down. We are just borrowing, borrowing. We are just borrowing, borrowing to build our little. just borrowing, borrowing. We are just borrowing, borrowing to build our little empires. Braving is the brush fire.